Meijer met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Japan lijkt de regerende coalitie van premier Takaichi... zoals verwacht een grote overwinning te boeken. Volgens een eerste exit poll kon de coalitie rekenen op een riante meerderheid. Er is zelfs kans op zo'n grote meerderheid dat de regering het hogerhuis zou kunnen omzeilen. De uiterst conservatieve Takaichi schreef drie maanden na haar aantreden verkiezingen uit... in de hoop haar populariteit om te zetten in een groter mandaat in het parlement. Dat lijkt dus te zijn gelukt. De politie heeft op de A2 bij Echt in Limburg een man aangehouden... die betrokken was bij een steekpartij. Hij zou vannacht de medewerker van een restaurant hebben neergestoken. De verdachte, een man uit Schagen, verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Agenten hielden hem in bedwang met een stroomstootwapen en een politiehond. Voor de medewerkers van het restaurant in Echt is slachtofferhulp ingeschakeld. In Breda is afgelopen nacht een explosief op het balkon van een appartement gegooid en ontploft. In het huis waren op dat moment een vrouw en kind aanwezig. Ze bleven ongedeerd. De ruiten aan de balkonzijde van het appartement zijn gesneuveld. Volgens de politie is het in de woonkamer een grote ravage. Wat voor explosief in Breda is gebruikt is nog niet duidelijk. Op de Olympische Spelen is snowboardster Michelle Dekker... in de achtste finale van de parallel reuzenslalom uitgeschakeld door Sabine Paya. Dekker begon goed aan haar heat en bouwde een voorsprong op ten opzichte van de Oostenrijkse. Maar bij de laatste poortjes kwam Paya langs zij. Aan de finish kwam Dekker 0,13 seconden tekort voor een plek in de kwartfinales. Het is de vierde keer dat Michelle Dekker meedoet aan de winterspelen.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 Zalora and Dior, Valentino all of I see them yes I have a plan. Call me a dreamer, call me a child. I wanna find you, you're driving me i am a man with a mission, and the mission is your heart.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 Come, come, come on and me My body saying let's go, but my heart is saying no, no. If you wanna be with me, baby, then. genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. What a waste of time.